Jan van der Putten met het NOS Journaal. De kinderbescherming heeft drie te gesteld. Volgens de kinderbescherming hebben ze ernstig overgewicht en dat is slecht voor hun ontwikkeling. Het is voor zover bekend de eerste keer dat in Nederland kinderen onder toezicht zijn gesteld omdat ze te dik zijn. De zaak speelde in februari. De ouders van de drie kinderen zijn tegen de beslissing in beroep gegaan, maar inmiddels heeft de rechter bepaald dat ze de aanwijzingen van de voogd moeten opvolgen zodat de kinderen afvallen. Als de ouders meewerken mogen de kinderen wel thuis blijven wonen. Het kabinet neemt geen besluit meer over weigerambtenaren. Dat zijn ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren homo's te trouwen omdat ze daar principiële bezwaren tegen hebben. Minister Spies van Binnenlandse Zaken laat een definitief besluit over aan het volgende kabinet. Ze benadrukt het basisprincipe van het beleid tot nu toe. Homostellen moeten in elke gemeente in Nederland kunnen trouwen. De Tweede Kamer wil af van de weigerambtenaren. Minister Schippers gaat morgen namens het kabinet naar de EK-wedstrijd Nederland-Denemarken. Eerder gingen stemmen op dat bewindslieden het EK zouden boycotten. Volgens Schippers is de situatie rond de Oekraïense ex-premier Timoshenko de afgelopen tijd verbeterd. En bovendien heeft Timoshenko zelf aangegeven dat ze graag wil dat politici het EK bezoeken, al dus Schippers. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs krijgen voortaan hetzelfde loon als hun Nederlandse collega's. Dat hebben werkgevers en werknemers afgesproken bij onderhandelingen over een nieuwe CAO. De afgelopen tijd was er veel onrust onder Nederlandse truckers. Volgens hen pikten Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs hun banen in, omdat ze hetzelfde werk voor een veel lager loon deden. Met de huidige afspraken mag dat niet meer. Werkgevers en werknemers moeten de afspraken nog wel voorleggen aan hun achterban. Dan is weer nog vanavond nog buien met kans op onweer, maar vannacht droog. Morgen wisselen bewolkt en wat buien. Er is ook zon en het wordt morgen ongeveer 17 graden. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 6 kilometer en voor knooppunt Hoevelaken 4. A10 West naar Zaanstad voor het Koenplein 5 kilometer en de A12 bij Utrecht naar Arnhem. Daar staat tussen knooppunt Lunette en Driebergen 6 kilometer file. A15 vanuit Europoort naar Rotterdam tussen het knooppunt Benelux en het Vaanplein 5. En aan de andere kant van Rotterdam op de A20 eerst naar Gouda voor knooppunt Bergseplein 5 kilometer.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 Jaargang 22 van de lijst, aflevering 23. En vandaag weer de 8 juni van 2012. De lijst in totaal alweer 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook drie uit de lijst verdwijnen. Flowrider en Sia the Wild Ones, Corey Ray Jepsen, Call Me Maybe en Birdie People Help the People hebben deze week niet gehaald. Snel stijgen, die is in handen van Flowrider en Whistle. Die stijgt acht plaatsen. En snelste dalen, dat is Hot Show Rain Honestly, die zakt er namelijk elf. Langs genoteerd, dat waren de Likely, I Follow Rivers en Train Drive By. Beide vinden we namelijk alweer 16 weken in de lijst van Europa. 8 juni staat natuurlijk ook wel in de geschiedenisboek, hè, 1042. Edward de Blijder die eh, volgt zijn overleden halfbroer Harder Knut op als koning van Engeland. En in 1783 de vulkaan Laki in IJsland die begint een uitbarsting die 8 maanden zal duren. Meer dan 9000 mensen komen om het leven en ook was dit het begin van de zevenjarige hongersnood daar. Niet minder lang geleden in 1997 in Berlijn eindigt de Nederlandse vrouwenhockeyploeg als derde bij de strijd om de Champions Trophy.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 En daarvoor hoorde je ook nog de Babysitter Circus. Everything's gonna be alright. Vijf weken staan de mannen nu in de lijst en ze gaan omhoog van 20 naar 17. En het uur begonnen we met Usher, die ging van 21 naar 18. Zijn climax staat ondertussen alweer zeven weken in de lijst. We gaan verder met de volgende plaat die ik voor je klaar heb staan. Op 15 is dat Of Monsters and Men and Dirty Paws. De plaat staat ondertussen 6 weken in de lijst en gaat omhoog van 18 naar plek nummer 15.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 Thank Yeah, grote wereldhit Levels is dit de volgende van Avicii en Silhouettes. In de vijfde week omhoog van 19 naar 12. En wij eens even achterom kijken naar de nummers 20 tot en met 11 in de lijst van Europa. Want op nummer 20 vinden we John Mayer en Shadow Days. In de 12 weken week hij vijf plaatsen. Nicky Mier en Starship staat 10 weken in de lijst, zak van 10 naar 19. Asher en Climax staat 7 weken in de lijst. Gaat van 21 omhoog naar 18. Van 20 dan naar 17. De babysitter zekers. Everything is gonna be alright. Alex Clare, Too Close, gaat van 23 omhoog naar 16 in zijn vierde week. En of Monsters and Men, Dirty Pass, staat nu 6 weken in de lijst, gaat van 18 naar 15. Carmen en Broken Hearted staat 9 weken in de lijst, zak van 11 naar 14. En Emile Sandé, Next To Me, verliest 5 plaatsen in haar 14e week en zak naar 13. Avicii samen met de Salem, alle vaak hier. Silhouettes van 12, of 12 deze week, afkomstig van 19. de vijfde week dus 7 plaatsen winst. Heb ik er nog eentje voor we echt de top 10 induiken. Dat is Kneen en Nelly Furtado. Is Anybody Out There staat 9 weken in de lijst en gaat deze week omhoog van 16 naar nummer 11. never felt pretty, never looked like Cameron Diaz was her last name, always been abandoned Keep your head up, baby girl, this your anthem There goes Hannah, showing up for Banner Rocking that crown, make the boys go bananas When you're insecure about yourself, it's a fact You can point a finger, but there's three pointing back I can see her crying out, yeah Is there anybody out there? really counting all your love, still struggling up a shoulder Hanging on to the edge till it's over She's crying for was slowly losing his fire Close to retire With one last hope he puts his arms up higher I can see zelf in handen van Kneen en Nelly Furtado. Is anybody out there? Vrijdagmiddag even over de klok van half vijf. Het is nu zonnig buiten. Blijft dat zo? CFM, Westkust, weerbericht. Nou, de zon die schijnt vandaag van tijd tot tijd. Maar er zijn ook wel wat wolkenvelden. En in de middag kan er een kleine bui gevallen. De wind die komt uit zuid tot zuidwesten is duidelijk aanwezig, zelfs krachtig aan zee. Temperatuur vandaag zo'n 18 graden. Vanavond en de komende nacht dan zijn er weer flinke opklaringen, maar eh, lokaal kon er nog wel een buitje vallen. zuidwestelijke wind die eh, waait vrij krachtig tot hard en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen dan weer flinke periodes met zon en het blijft dan uh, droog. zie je een krachtige zuidwestelijke wind die een beetje in, in kracht afneemt. De temperatuur stijgt naar maximaal 17 graden. Zaterdagavond dan schijnt nog geregeld de zon, maar in de nacht naar zondag dan neemt de wolking wel weer toe. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 11 zondag dan eh, voornamelijk weer bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Een zuidwestelijke wind die draait naar noord en is eh, niet meer dan een eh, zwak. Temperatuur zondag stijgend naar zo'n 18 graden. En ondertussen aangekomen in de top 10 tijd voor de nummer 9. snelste stijger van deze week is in handen van Flowrider. Zijn wissel gaat in de vierde week omhoog van 17 naar plek nummer 9. Het ritme van Van Dam. stroke saw you, saw you, saw you from afar. Thought I would say what's up. You can tell me your name when we waking up. They they, they call me Tunchi. I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast. You're, you're a beauty. Man, I think somebody didn't give Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework. Brighter in the turn off the lights and give me that spark. Every time. smooches, you're a beast You're real with beauty Man, I think somebody and gave Cupid a Uzi Shoot me, you're a firework Brighter in the dark So let's turn off the lights And give me that spark What it been like De nummer 5 van deze week in handen van Chris Brown, Lil Wayne en natuurlijk David Guetta, I Can Only Imagine. Naast nou, week gaat de plaat omhoog van 9 naar 15 ervoor. Adam Lambert, Bruno Mars, Never Close Her Eyes. Die plaats staat nu 7 weken in de lijst. Ging omhoog van 13 naar plek nummer 8. Payphone. Een single van Maroon 5 en Wiz Calavia.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 Meyer Hattaner en Whistle Kicks en de Wall gaan in de negende week omhoog van 5 naar 3 toe. En zometeen voor jou dus nog de nummer 2 en de nummer 1. Eerste nummer 3 dus van Meyer Hattaner en Whistle Kicks. tick tick tick tick tick tick tick tick net als vorige week staat hij op nummer 2. Gustavo Lima en zijn ballade. En daarvoor hebben we Meyer Hattaner en Ritzel Kicks The Walk op 3. Maroon 5, Wisclavia en zijn payphone die kwam niet verder dan 4 deze week. En David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne, I Can Only Imagine was de nummer 5. Van de top 5 heb je dan nog één plaat goed voor mij. En dat is net als vorige week de nummer 1 van Europa. Rihanna, where have you been? Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe Looking for you, babe Searching for you, babe you, Net als vorige week dus de beste in Europa aan handen van Rihanna en Where Have You Been. Gustavo Lima en zijn beladen in de zevende week niet verder dan plek 2. Die blijft ook zitten ten opzichte van vorige week. ja, Rizzo Picks The Walk is nummer 3 deze week. Twee plaatswinst in de negende week. Move 5 ja de Painful gaat van 7 naar 4. En daar is Chris Brown, Lil Wayne, I Can Only Imagine gingen in de achtste week van 9 omhoog naar 5 toe. Dat was hem weer. Aflevering 23 van de 22e jaargang Euro Breakdown. Volgende week vrijdag tussen 3 en 5 is er weer een hele nieuwe lijst.